van Eck met het NOS-journaal. Ruim de helft van de asielkinderen die nog een beroep hadden gedaan op het kinderpardon... mag in Nederland blijven. Het gaat om 569 kinderen. Dat meldt staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Ook 500 volwassen familieleden van deze kinderen krijgen een verblijfsvergunning. Het gaat om een groep asielkinderen die opnieuw is beoordeeld... na de verruiming van het kinderpardon een jaar geleden. Er is nu geen kinderpardonregeling meer... De bedoeling is dat asielaanvragen sneller worden beoordeeld... zodat kinderen zich niet in Nederland kunnen gaan hechten. Ajax-speler Hakim Ziyech vertrekt zo goed als zeker deze zomer naar Chelsea. Volgens AD en Telegraaf hebben Ajax en de Londense club een mondeling akkoord bereikt. Met de overgang van de 26-jarige middenvelder zou een bedrag gemoeid zijn van zo'n 45 miljoen euro. Ajax wil nog niet reageren. Sieg is bezig aan zijn vierde seizoen in Amsterdam... en won met Ajax de landstitel, de beker en de Johan Cruijffschaal. De verzender van de bombrieven heeft een bedrag geëist in bitcoins. Een bericht daarover van de Telegraaf is door de politie bevestigd. Vanochtend ontploften bombrieven bij een postsorteercentrum van ABN AMRO in Amsterdam... en een vestiging van RICO in Kerkrade. Niemand raakte gewond. Bij een filiaal van ABN AMRO in Maastricht is een verdachte brief gevonden. Een maand geleden werd daar al een waarschuwingsbrief bezorgd. Die brief had dezelfde afzender als de bombrieven... die in januari bij bedrijven in het hele land werden bezorgd. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Alison Ennen... is opnieuw verkozen tot beste hockeycoach ter wereld. Het is de derde keer op rij dat Ennen de prijs wint. Onder haar leiding won Nederland onder meer een WK, twee EK's en de Champions Trophy. Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral in het noordoosten vallen soms pittige buien... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. De wind neemt wat in kracht af, het is 5 tot 7 graden.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 Ook als het mijn ziel kost Niets is veranderd sinds de vier nog Aan deze kant is alles hetzelfde En toch is alles veranderd En is die money met detox, yeah Fuck het, maak money, laat ze weten Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het yeah. Maar de clichés zijn waar En ze willen je zien vallen als je gaat ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatst En get je guala is je enige taak yeah. Ja, die money is voor scars op mijn hart yeah, Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad yeah. Oh, oh, ze willen niet dat ik loop Ik was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd Ja, die money is voor scars op mijn hart yeah. Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je die jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, Ja, Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, Ja, Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet. We used to not be allowed on top of the roof. Money, money is voor scars op mijn heart yeah, yeah. Oh, oh, hoe ik voel alleen maar love in mijn squad. niet dat ik flow. Ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. Oh, die money is voor de scars op mij. Yeah, yeah.